Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil 20 jaar cel voor de man die rapper Vijs zou hebben doodgeschoten. Ook willen ze dat Silvano M, zo heet hij, een tbs-straf krijgt en zich dus moet laten behandelen. Vijs werd op nieuwjaarsdag 2019 doodgeschoten voor de deur van een café in Rotterdam dus doodslag volgens het OM. De officier van justitie heeft uitgelegd dat voor doodslag een maximum geldt voor 15 jaar. Maar eigenlijk als je kijkt naar de ernst van deze feiten, de hoeveelheid aan delicten en het gevaar, eh, het geweld wat is gebruikt, ja, dan past daar een hogere gevangenisstraf bij. Ze heeft het over meerdere delicten. Bij de schietpartij bij het café raakte ook de broer van Vijs gewond. En Silvano M. zou ook nog hebben geschoten bij een verkeersruzie op de A20. De verdachte ontkent trouwens dat hij heeft geschoten. Hij zegt dat hij nog nooit een wapen in zijn hand heeft gehad. Als het aantal coronabesmettingen dit weekend niet duidelijk omlaag gaat... dan komen er volgende week extra maatregelen. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Bij het RIVM kwamen in één dag bijna 6000 nieuwe besmettingen binnen. Ruim 800 meer dan een dag eerder. Er liggen inmiddels 1070 coronapatiënten in het ziekenhuis mensen die hun coronaboete van bijna 400 euro al hebben betaald, krijgen geen geld terug. Het bedrag van de coronaboete gaat omlaag naar 90 euro. Maar minister Graphaus is niet van plan om ook de al uitgeschreven boetes te verlagen. Pech voor zo'n 4000 mensen die hun boete dus al netjes hebben betaald. Veel kroegbazen zijn gefrustreerd dat ze al om 10 uur s'avonds dicht moeten. Dan begint het net een beetje gezellig te worden. Een café-eigenaar in het Zeeuwse Hulst kwam daarom vandaag met een tegenactie. Hij ging zo vroeg mogelijk open om zoveel mogelijk uit de dag te halen. Om 6 uur vanochtend ging het los. Meneer, u zit al aan een biertje. Lekker? Ik zit heerlijk aan een biertje. is hartstikke lekker. Moet u straks gaan werken of niet? Ik moet straks nog gaan werken. U heeft een Irish koffie, denk ik. Ja, lekker. <laughs> zo vroeg? Ja, lekker. Ja. Mevrouw, u aan de champagne ook? Ja hoor, ja, voor mij is het avond. Dus, U eh, heeft gewerkt? Ik heb nachtdienst. Oh, dat is oh, gratis. Dan is het wel lekker even wat drinken. Ja, zeker. Om niet gelijk om te vallen kregen mensen er ook nog een tosti bij. En dan krijg je het weer nog. Het is grijs, het regent en begint ook steeds harder te waaien. Morgen ziet het er wel een stuk beter uit. Af en toe zon, heel misschien nog een buitje en 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en de Leidse Rijntunnel is de vertraging ruim een half uur.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 voor het misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Volgens de OM doodde B de jongen om het seksueel misbruik te verhullen. De politie heeft 800.000 euro gevonden dat verstopt zat in een bestelbusje. De bestuurder werd op de A1 bij Muiden aangehouden... omdat hij zich niet aan de verkeersregels hield en steeds op zijn telefoon keek bakfabrikant Bad Niemeyer is van plan om zijn checkfabriek in Groningen te sluiten... en de productie te verplaatsen naar Hongarije en Duitsland. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg en dan klaart het op en de wind neemt af.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 I like a R R to the A, the U, and the L. Pushing more power than a myself. cause I last so long. I rock the mic with the greatest of each for all the fine and the sweet and the young ladies. And when I say my rhymes, I know you want to bite. It's not right or polite, so we have to fight. But I don't wanna fight, I'd rather rhyme instead. Because my rhymes sound fresher than Wonder Bread. And all our brothers in the Bronx, we got to rhyme.